speelt met de golven. Je kunt de stilte horen en de rust daar aan het strand. Vroege zomerochtend, het paradijs op aarde. Gelukkig en tevreden groet u